Nieuws van 3 uur. Jan van der Plengt, maar zonder helikoptereenheid. Het kabinet heeft besloten de zeven helikopters en ondersteunende militairen begin volgend jaar terug te halen. Het besluit is onder meer ingegeven door slijtage aan het materieel en gebrek aan vervangend onderhoudspersoneel. De bijdrage aan de VN-missie MINUSMA is de grootste Nederlandse missie van dit moment. Er zijn nu 375 Nederlandse militairen in Mali. Dat worden er volgend jaar 290. President Santos van Colombia heeft de Nobelprijs voor de Vrede opgedragen aan zijn volk. Hij noemt de prijs die hij vanmorgen kreeg toegekend een stimulans voor iedereen om de vrede te steunen. Santos krijgt de Nobelprijs omdat hij vorige maand een vredesakkoord wist te sluiten met guerrillabeweging FARC. Maar in een referendum wezen de Colombianen het akkoord af. Uit veel landen krijgt Santos felicitaties. Minister Koenders zegt dat de onderhandelingen met de FARC getuigen van een enorme inzet, durf, geduld en bovenal vertrouwen in een oplossing. In de zaak van het seksfilmpje van Chantal uit Werkendam gaat het OM computergegevens opeisen van het ROC West-Brabant. Via Facebook werd duidelijk dat de beelden vanuit de school in Breda op internet werden gezet. Vanwege privacy wil de school de computergegevens niet vrijgeven. De rechter geeft de school gelijk, maar het OM ligt zich daar dus niet bij neer. Het aantal doden in Haiti door de orkaan Matthew is opgelopen tot 478. Dat meldt persbureau Reuters op basis van hulpverleners. Vooral op het zuidwestelijk Schiereiland zijn veel slachtoffers gevallen. En daar is de schade groot. Maar ook de noordkust van Haiti is zwaar getroffen. In de stad Jeremie zou 80% van de huizen zijn verwoest. Op dit moment raast de orkaan langs de oostkust van Florida. Meer dan 300.000 huishoudens zitten daar zonder stroom. Matthew is op weg naar Georgia en South Carolina. Het weer bewolkt en af en toe wat zon. wordt een graad of 14. Vannacht koelt het af tot een graad of 8. In het weekeinde wat meer zon en 13 of 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad langzaam rijden op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge 6 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam tussen knooppunt Prins Klausplein en Dorp 3 kilometer door een kapotte auto. De ook is dicht. En 44 van Wassenaar naar Den Haag.